Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. Binnenkort hoef je alleen nog maar te blazen om te weten dat je geen corona hebt. Een bedrijf uit Leiden heeft een nieuwe test ontwikkeld, de e-nose. Mensen met een snotneus of kuchje hoeven alleen maar te blazen... en een paar seconden later horen ze of ze geen corona hebben, vertelt de uitvinder. We hebben een grote groep eh, bij de GGD in Amsterdam eh, getest. Ehm, en die e-nose die is in staat om bij driekwart van de mensen die eh, zo'n blaastest doen... te zeggen deze mensen hebben de coronavirusinfectie met zekerheid niet. Handig, want dan hoeft er geen wattenstaaf diep je neus in. Het kabinet heeft inmiddels honderden apparaten besteld. Binnenkort worden die ingezet bij de teststraten van de GGD. Lekker buiten de deuren ontbijten met een koffie verkeerd zit er niet meer in. De horeca is sinds gisteravond dicht. Om 10 uur moesten de deuren op slot voor de komende vier weken om corona tegen te gaan. Op veel plekken namen mensen het er nog even van. Nou, normaal hebben wij onze vaste avond trainen met voetbal. Eh, alleen nu hebben we hem iets vervroegd, zodat we hier <laughs> nog een biertje kunnen drinken. Het is jammer dat het over is. Maar we hopen wel dat over twee weken, misschien vier weken... dat het allemaal weer eh, open gaat. Sommige zaken kwamen met speciale corona-acties... om van hun volle ijskast en biervoorraad af te komen. De werkloosheid is vorige maand iets afgenomen, zegt het CBS. Dat komt vooral doordat flexwerkers toch weer een baantje vonden. Vraag is hoe lang ze daarvan kunnen genieten, vertelt verslaggever Charlotte Waaiers. Je kan je voorstellen, de omstandigheden zijn weer veranderd. We zitten inmiddels weer in een gedeeltelijke lockdown. Ehm, als jij net weer een baantje in de horeca hebt gekregen en de horeca is nu weer dicht, ja, dan sta je weer snel op straat. Waar veel sportclubs alleen maar last hebben van de coronamaatregelen... profiteren de tennisverenigingen ervan merken ze ook bij deze sportclub in Zuid-Laren in Drenthe. Je ziet veel volleyballers en voetballers die goed kunnen tennissen. En dat is wel grappig. Die eh, mengen zich gauw tussen eh, de bestaande leden. Deze voetballer begon tijdens de eerste golf al met tennissen en raadt het iedereen aan. Op een gegeven moment is het eh, april, alles gaat dicht en dan, ja, dan valt alles dicht. Hè. De sportschool sluit, de voetbalclub die sluit en dan, ja, dan, dan wil je toch wat doen. Ja, en dan is dit een optie en dat is superleuk, fantastisch. Het weer best wat zon vandaag. Helemaal in het noorden en in het zuiden kan een buitje vallen. Het wordt hooguit 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 6 kilometer file met een uur vertraging. Want er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Wassenaar over de A44.